Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan minstens 8000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Gezondheidsministerie in het gebied. De helft ervan zouden kinderen zijn. De afgelopen week werden er twijfels geuit over het dode aantal dat de Palestijnse autoriteiten naar buiten brengt. Daarop publiceerde het Gezondheidsministerie donderdag een lijst met de namen van alle mensen die tot nu toe in Gaza zijn omgekomen. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om de officiële cijfers te bevestigen... maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken. De onderhandelingen tussen Israël en Hamas zijn de afgelopen dag doorgegaan... ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron die anoniem wil blijven. De gesprekken die via Qatar lopen zouden wel veel langzamer verlopen... Qatarese bemiddelaars praten al ruim drie weken met Hamas-functionarissen in Israël... om de vrede te bevorderen en gijzelaars vrij te krijgen. Vorige week leidde dat tot de vrijlating van vier gijzelaars. Qatar heeft een directe communicatielijn met Hamas... dat een kantoor heeft in de hoofdstad Doha. Max Verstappen start bij de Grand Prix van Mexico-stad de komende dag... waarschijnlijk vanaf plek 3. In de vrije trainingen was Verstappen nog de snelste... maar in de kwalificatie zette hij de derde tijd neer... achter Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz. De jury buigt zich nog over een incident... waarbij Verstappen de pitstraat erg langzaam verliet... en een file veroorzaakte. De straf zou een gridpenalty van drie plaatsen kunnen zijn... Het weer, regen en vooral in het westen plaatselijk met onweer.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 Zojuist is er een einde gekomen aan de zomertijd. De klok is in heel de Europese Unie een uur teruggezet. Van 3 uur naar 2 uur. Daardoor is het in de ochtend eerder licht en wordt het aan het eind van de middag eerder donker. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in en wordt de klok een uur vooruitgezet. De afgelopen dag zijn de onderhandelingen tussen Israël en Hamas doorgegaan... ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron die anoniem wil blijven. Vrijdagavond zijn de bombardementen op de Gazastrook geïntensiveerd... en zijn militairen het Palestijnse gebied binnengegaan. De onderhandelingen die via Qatar lopen zouden sindsdien wel veel langzamer gaan... De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan minstens 8000 mensen het leven gekost... meldt het gezondheidsministerie in het gebied. De helft ervan zouden kinderen zijn. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om de officiële cijfers te bevestigen... maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken... Bij Nieuwe Pekela in Groningen zijn een ambulance en een auto op elkaar gebotst. Vier mensen raakten gewond, onder wie ook een patiënt die al in de ambulance lag. Hij is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgelijk, meldt de politie. Over de andere gewonden, over de andere gewonden kan een woordvoerder niet zeggen. De ambulance reed op een provinciale weg met zwaailicht en sirene aan. Volgens RTV Noord kwam het voertuig na de botsing tegen de vangrail tot stilstand. De auto kwam in de berm terecht. Het weer, vannacht regen, met in het westen ook kans op onweer.